In Rotterdam was het zelfs vier keer raak. Volgens de politie daar is er nog geen verband gevonden tussen de explosies. Bij alle negen ontploffingen raakte niemand gewond. Wel zijn huizen en bedrijfspanden beschadigd. Er zijn dit jaar al meer dan 620 explosies geteld. Vorig jaar waren dat er nog 228. In Servië mogen inwoners vandaag naar de stembus om een nieuw parlement te kiezen. De partij van de huidige president, Vucic, lijkt te gaan winnen. En dat is bijzonder, want de afgelopen jaar was er juist heel veel protest tegen hem. Correspondent Thijs Kettenis legt uit hoe dat kan. De, de SNS, de partij van eh, Vucic, heeft de media stevig in handen. En veel mensen buiten de steden krijgen al hun informatie van die tv-zenders en ook eh, tabloids. Ja, en bovendien zijn dat ook uh, armere mensen. En die zien Vucic echt als een stabiele en sterke leider... die bovendien beloofd heeft dat de lonen onder zijn partij... als die aan de macht blijft, verder omhoog zullen gaan. Het is de derde keer in vier jaar tijd dat de Serviërs naar de stembus gaan. Een bijzonder moment vanochtend in de wereldbekerwedstrijd Short Track. In Seoul kwamen Selma Poutsma en Xandra Velzenboer precies tegelijk over de finish op de 500 meter. Selma Poutsma naar de streep. Selma Poutsma <laughs> of Xandra Velzenboer. Ze eindigen gelijk. Ja, <laughs> zo kan je het ook natuurlijk perfect doen als Nederland. Want dan heb je twee gouden medailles. Gedeelde smart is gouden smart. <laughs> Nederland heeft dus twee gouden plakken gewonnen. Voor, Selma Poutsma is het trouwens de eerste keer dat ze goud pakt...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 Rudy the red-nosed reindeer, you'll go down in history. one foggy Christmas Eve, Santa came to say, Rudolph, met your nose so bright, won't you guide mine sleigh tonight? Then how the reindeer loved him as they shouted out with glee, Rudy the red-beaked reindeer, you'll go down in history.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 Hoi je op ZFM. turned down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how going out in the snow. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm.